Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In de duinen bij Heemskerk woedt een omliggende regio's uitgerukt om het vuur te bestrijden. Vanwege de droogte zijn er niet alleen veel blusauto's nodig... maar ook wagens die water uit sloten kunnen pompen... of zelf water mee kunnen nemen. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin... hebben elkaar in Helsinki de hand geschud. Trump feliciteerde Poetin met het succesvol verlopen WK... Ook zei hij dat de wereld graag ziet dat de twee goed met elkaar overweg kunnen. Trump en Poetin praten nu een tijdje met elkaar achter gesloten deuren. Daarna schuiven de delegaties van beide landen aan voor een werklunch. De Syriër die in Den Haag met een mes drie mensen neerstak... wordt vervolgd voor bedreiging en poging tot moord met een terroristisch oogmerk. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Malek F. Eh, verwonde op 5 mei in de omgeving van de Hogeschool in Den Haag drie mensen met een mes. Hij werd kort daarna door de politie neergeschoten. Het OM maakte later bekend dat er al in maart een anonieme tip was gekomen dat Malek F. een terroristische daad wilde plegen. Door een fout was deze informatie destijds niet vastgelegd. F was eerder twee keer opgenomen bij een GGZ-instelling vanwege psychische problemen. De twee badgasten die gisteren op het strand in Noordwijk waren vermist zijn terecht. Dat heeft de politie gezegd tegen Omroep West. Er was alarm geslagen omdat er spullen van de twee op het strand waren gevonden die waren achtergelaten. Een grote zoekactie werd op touw gezet. Vandaag bleek dat de spullen waarschijnlijk eerder op de dag waren gestolen en door dieven waren achtergelaten. In Nuenen wordt nog wel gezocht naar een vrouw die was gaan snorkelen in een recreatieplas, maar niet terugkwam. Het weer nog vrij zonnig vanuit het zuidwesten wat hoge wolkensluiers. Het is 25 tot 31 graden. Morgen meer bewolking en lokaal een bui.